Freddy van met het NOS-journaal. IJsland zijn twee aardbevingen geweest van 5,1 en 5,3 op de schaal van Richter. De afgelopen weken waren er regelmatig kleine bevingen. Gisteren heeft IJsland code rood afgekondigd voor de vulkaan. Als die uitbarst kunnen grote hoeveelheden as in de lucht terechtkomen. In 2010 heeft de Eyjafjallajökull nog grote problemen veroorzaakt. Door aswolken uit die vulkaan lag het internationale vliegverkeer dagenlang plat. Oekraïne heeft een grote militaire parade gehouden om te vieren dat het 23 jaar geleden onafhankelijk werd. Het Oekraïense leger levert intussen strijd tegen de pro-Russische separatisten in het oosten van het land. En die hebben laten weten dat ze vandaag hun eigen parade houden, waarbij ze ook krijgsgevangen Oekraïense militairen zullen tonen. In New York hebben duizenden mensen gedemonstreerd... na aanleiding van de gewelddadige dood van een zwarte man vorige maand. Die man, Eric Gardner, werd bij zijn aanhouding door agenten hard tegen de grond gewerkt. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Ferguson, een voorstadje van St. Louis in Missouri... is het ook al twee weken onrustig na de dood van een zwarte jongen... die werd doodgeschoten door de politie. De Italiaanse marine heeft vanmorgen 73 migranten uit zee gered... die in een rubberboot onderweg waren van Noord-Afrika naar Lampedusa. Aan boord waren de lichamen van 18 mensen die de reis niet hadden overleefd. In totaal hebben Italiaanse schepen sinds vrijdag 3500 vluchtelingen opgepikt. De meeste gingen in Libië aan boord. Gisteren verdronk voor de Libische kust meer dan 150 migranten toen hun schip zonk. Dit jaar hebben al meer dan 100.000 Afrikanen de oversteek naar Italië gemaakt. Vorig jaar was dat in de totaal ongeveer de helft. De Italiaanse regering wil dat andere EU-landen meer vluchtelingen opnemen.